Dat zeggen de Amerikanen. Het zou ook betekenen dat vliegtuigen ongehinderd boven Libië kunnen vliegen... om de burgerbevolking te beschermen tegen aanvallen van het Libische leger. Onbemande vliegtuigjes nemen nu de precieze schade op van de luchtaanvallen. Gisteren en vannacht zijn tientallen doelen in Libië bestookt. Vanochtend was het relatief rustig. Kolonel Gaddafi heeft woedend gereageerd op de aanvallen. en zegt dat Libië zich voorbereidt op een langdurige oorlog. Gaddafi zegt dat inmiddels alle Libiërs bewapend zijn en klaarstaan om aan de strijd deel te nemen. Technici bij de kerncentrale Fukushima in Japan hebben vooruitgang geboekt bij het herstellen van de koeling van de reactoren. Eerder dachten ze nog dat ze radioactief stoom zouden moeten laten ontsnappen, maar dat hoeft niet meer omdat de druk in de meest kritieke reactor met plutonium is gestabiliseerd. Ook daalt de temperatuur in twee reactoren en in de bassins met gebruikte brandstofstaven. Negen dagen na de aardbeving en de tsunami hebben reddingswerkers in Japan nog twee overlevenden gevonden. In de stad Ishimaki zijn onder het puin van ingestorte gebouwen een vrouw van 80 en haar kleinzoon van 16 gevonden. Ze zaten opgesloten in een keuken en konden zich in leven houden met eten uit de ijskast. Over de hele wereld mogen zo'n 85.000 Tibetanen de komende maand naar de stembus om een nieuwe politiek leider te kiezen. De Dalai Lama maakte kort geleden bekend dat hij zijn politiek leiderschap neerlegt. De 75-jarige Dalai Lama lijkt daarmee vooruit te lopen op zijn overlijden. Zijn volgelingen moeten dan op zoek naar zijn reïncarnatie. Het kan jaren duren voor een nieuwe Dalai Lama is gevonden... en nog veel langer voor die oud genoeg is om zijn volk te leiden.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 Not... my life with them Beats and rhymes when I reach the skies, and I'm on my knees and cry when I ease the mind, and I'm leaving you behind, and I'm screaming. Jesus Christ. I can't read or write, I try to get a grip on this and make you trip on this. Try to make your hips, can't resist the inch of it. I got a list of them things I need luck with. Trying to be me, be real, but what the fuck is? And darkness hits my lungs when I'm stuck with this shit that I'm stuck with. Stuff I got shit with, fuck I'm addicted, I can't resist it. The fall of the ciggy, I'm in love with the risk in it. Incomplete when I miss to see that we all carry colors, all to share with each other. I'ma be me, and you can still be you we be so much more what we feeling it through. I hit it Take a look at my painting, baby. It's on me. Please look carefully. Take a look what I made now, baby. It's on me. Please be careful, please. Take a look at my painting, baby. It's all us. Colors out of dust. Take a look what I made now, baby. It's all tears and I taste my tears. I got no shades on stage. I'm naked up here and all them critics in line written some lies, but why they blind for my soul? They think with their minds. But yo, hatred divides as I'm digging in time. 1968, the night that the king died. I can't expect us to all think alike, but I like the idea that I think that we might. So give it a try if you're feeling my vibe, cause you all got your pay and I'm giving your mind. Why criticize, ruin it Why you doin' doing it? Let your eyes ride through it, please lose your mind and do it steps, so don't talk for so far. Silence can guide us, can mend broken hearts. Lose me on the surface, come and meet me underneath. Cause every word I drop is another falling son of me. Take a look at my painting, baby. It's on me. Please look carefully. Take a look what I am Zeker, 18 maart was het eh, geweest. Afgelopen vrijdag hadden ze een hele huis vol in patronaat. Chef Special. Ehm, ze hebben daar hun eh, eerste cd-presentatie gehad. Hun eerste albumpresentatie. En dat eh, was dus gewoon vol daar in Haarlem. Afgelopen vrijdag dus hebben ze dat mogen doen. En het leuke is... Ze zijn 5 mei te zien op Bevrijdingspop. Welkom bij deze Muziek Boulevard op zondagmiddag 20 maart, het is eh, mooi weer. Toch eh, heel erg eh, interessant als ik hiervoor het, de studio zit. Ineens krijg ik een klein levensverhaal te horen van iemand die op een fiets hier voorbij komt en een GPS-apparaatje heeft en allerlei ja, dingetjes hier in de buurt aan het opsporen is. En vervolgens een verhaal vertelt over een huwelijk wat na 52 jaar ten einde is gekomen door een sterfgeval. Ja, dat krijg je dan even vlak voordat je om 12 uur eh, gaat eh, beginnen met een uitzending als deze. Eh, krijg je dan even te horen. Overigens, de heren van de jazzploeg, Fred Kroonsberg en Peter den Boer. Ook dank voor de afgelopen twee uur. Volgende week uh, zit er weer een nieuwe ploeg kandidaten die weer de nodige jazzmuziek zal laten horen bij ZFM Zandvoort. En vandaag hier bij deze Muziekboulevard natuurlijk weer aandacht voor alles wat met muziek eh, aan de onderlaag eh, ligt, zeg maar. Iets wat, eh, wat nog net niet bekend is. wel bij Share Special is dat weer al veranderd. Maar goed, daar hebben we wat mee. Omdat Share Special hier in Zandvoort, in, hier bij ons in de studio... een aantal akoestische nummers heeft laten horen. Dus dat is de reden waarom we het ook draaien. Nou, het is vandaag, zoals gezegd, 20 maart. straks gaan we natuurlijk even kijken wat er in de gebeurtenissen van, van vandaag is gebeurd. Vandaag jarig, 20 maart. Eh, Yvonne Jaspers, eh, presentatrice, wordt vandaag 38. Plien van Bennekom, kent eh, wel van Plien en Bianca. 40 jaar is zij geworden. Margot Ribberink is meteorologe, doet bij Meteoconsult... en ook voor de televisie af en toe het weerbericht. Al daar is vandaag 46 jaar geworden. Dan is Holly Hunter, een Amerikaanse actrice, 53 jaar geworden. Theresa Russell, ook een Amerikaanse actrice, eh, viert vandaag haar 54ste verjaardag. Dan Rob Oudkerk, PvdA-politicus en Nederlands huisarts, wordt vandaag 56 jaar. William Hurt is eh, Amerikaans acteur en viert vandaag zijn 61ste verjaardag. En de Nederlandse kindacteur van Siske de Rad, Dick van der Velde. denk waarschijnlijk de eerste die Siske de Rad heeft eh, vertolkt. Wordt vandaag 69. Dus dat weten we dan ook weer. Zoals eh, gezegd, eh, we gaan we gewoon verder met muziek aan de onderlaag, om het maar zo te zeggen. En dit is er dan één van. En nou moet ik maar hopen dat hij het doet. Ga gewoon kijken of hij het doet. Jazeker, hier, hier zijn ze. Scarlet May en Dreamer. night I dream of. Please don't go away. Don't you ever wake up, sweet dreamer of mine. It's the places that you take me in your dreams every day. Hey there, hey dreamer. Don't you go away. places that you take me in your dreams every day. And you must be crazy for living in another world, time, and a place that mine. And oh, so completely crazy, crazy world, time, and a place that mine. And please stay and be my guest today. naked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange, Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange. when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. met eh, People Are Strange. Ja, dat had eh, gewoon met te maken met de opening van dit eh, programma. Wat, wat je dan meemaakte op een bankje hier voor de studio. Als je dan ineens klaar bent om te gaan beginnen met, met, met je programma... dan krijg je dus een verhaal. Ik had het net al verteld... een mannetje, een, uh, een, wat, nou, mannetje, een oudere man op een fiets met een GPS. Je zit hier gewoon eh, even wat aantekeningen te maken. Toetst eh, wat in en heeft eh, wat afleiding. En dat had alles te maken met iets wat hem 2,5 maand geleden is overkomen. Namelijk zijn vrouw na 52 jaar huwelijk verliezen. Dat is denk ik toch iets... dat is mijn verhaal van deze dag, moet ik er eigenlijk bij zeggen. En dan is het toch zo mooi. Als je naar buiten kijkt met het zonnetje erop... dan heeft dat Gasthuisplein ineens iets heel anders. Bovendien denk ik van... Nou, ik had het toch bij me... En als je dan op een gegeven moment bedenkt dat eh, de maatschappij toch al een beetje aan het eh, vervreemden is van elkaar, dan denk ik van, dan is dit het meest passende plaatje wat ik eigenlijk maar kon bedenken. People Are Strange, dus van eh, The Doors. Met natuurlijk, ja, bijna zou je kunnen zeggen, de singer-songwriter van die band. Dat was Jim Morrison. Hij is mee een beetje het brein geweest in deze band. En we weten allemaal dat ook hij niets meer onder ons is. Zoals gezegd, eh, we hebben er vandaag 79 eh, dagen op zitten. 286 dagen zijn er dus nog over. Volgende week ga ik ook alvast een kleine vingerwijzing maken. Zaterdagmiddag eh, uh, tussen 2 en 5 gaan wij in ieder geval een live uitzending doen vanuit het dorp. mensen die een beetje ZFM kennen weten dat gisteren al een uitzending, een proefuitzending is geweest. Ik weet niet of het geslaagd is. Ik heb het niet gehoord, dus ik moet je er eerlijkheidshalve ook dat antwoord schuldig blijven. Maar eh, er is eh, gisteren getest in het eh, programma Zandvoort op zaterdag. Dat dan volgende week in het teken staat van een wandeltocht. Een wandeltocht van 30 kilometer georganiseerd door Runners World. Ik denk dat het zo in elkaar zit. En volgende week, dan hebben we natuurlijk hier de circuitrun. En dan is het hier voor gewoon een, uh, ja, een festijn. Want dat zal, als het goed is, ook voor een deel verzorgd worden door het bedrijf van Roy van Buringen. En eh, hij heeft in ieder geval eh, daar weer een aantal mensen neergezet. Zodat de lopers die hier voorbij komen in ieder geval het een en ander horen. Dus dat eh, sowieso. Nou goed, dat is de 27e maart. Maar goed, de 20e is vandaag. de coalitie van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika beginnen op donderdag 20 maart 2003... De oorlog in Irak zonder goedkeuring van de VN-veiligheidsraad. En dat is uh, heel opmerkelijk. Eigenlijk zou je bijna zeggen, een jaar na dato hebben ze het nu alweer, of, of een paar jaar na dato hebben ze het weer voor elkaar. Eh, nu hebben ze wel een mandaat van de VN om Libië aan te vallen. Maar dat eh, gebeurde dus 19 of 18 maart. Dus die zal zeer binnenkort ook wel in de geschiedenisboeken worden bijgeschreven. Amsterdamse effectenbeurs fuseert op maandag 20 maart 2000 met die van Parijs en Brussel. Dat is dan ook nieuws. En dan eh, op 20 maart verder gebeurt. De Britse overheid erkent eh, woensdag 20 maart 1996... Eh, het waarschijnlijke verband tussen BSE en de menselijke hersenziekte Creutzfeldt-Jacob. In de metro van Tokio vallen op maandag 20 maart 1995 12 doden na een aanslag met sarin van de secte Aum Shinrikyo. En verder gebeurt op 20 maart 1980 protesteren 70.000 FNV'ers op de Dam in Amsterdam tegen de, kabinets, of, eh, ja, de, de loonvormingsplannen van het eh, toenmalige kabinet van 8. Ik weet niet of die eh, ene man, Herman Bode, daar toen bij was. Met zijn legendarische woorden, willen we naar de Dam, dan gaan we naar de Dam. Ik weet niet of het met die uitspraak te maken heeft, maar het zou zomaar kunnen. En de Parijzenaars kiezen op eh, zondag 20 maart 1977 Jacques Chirac tot de eerste burgemeester van Parijs. En hij was dan ook degene die Joop Zoetemelk eh, eh, in het geel mocht hijsen toen hij op de Champs-Élysées in 1980 aankwam. Dat was dus drie jaar later. Maar goed, eh, nu ligt Chirac een beetje onder vuur. En schijnt hij dingen gedaan te hebben die niet helemaal eh, kloppen. Maar goed, eh, dat is even voor de mensen die de geschiedenis wilden weten... wat er op 20 maart is gebeurd. Weer terug naar de muziek. En dat doen we met deze band. Een, een band die komt uit Arnhem, Westervoort. Daar schijnt Marianne Oldenburg tegenwoordig te wonen. Maar dit vind ik nog steeds het, het meest leuke nummer. Omdat daar toch allerlei onorthodoxe instrumenten worden gebruikt. Hier is Birds of a Feather van Mary Had a Little Band. Birds of a feather, they just might flock together. I guess that's just the story of you and me. So tell about yourself. I guess I My might flock together. I guess that's just the story of a youth. story of a you. stay right on the spot. dit dit eh, het eh, juweeltje wat ik eh, op hem terug vind over het overzicht wat hij bij elkaar heeft gemusiceerd. Deze Adrie Hazenbos uit Hoogland. En wat heel erg bijzonder is... is dat hij 10 april hier bij ons, bij CFM Zandvoort... gewoon te gast is. Dus dat kan ik er dan ook even vast bij vertellen. Ehm, daarvoor hoorden we nog een heel mooi nummer. En dan moet ik eventjes goed nadenken wat dat ook alweer geweest was. En dan weet ik het niet meer. <laughs> dat is heel erg. Eh, mijn geheugen laat me gewoon af en toe flink in de steek eerlijk gezegd hoor. Uh, <laughs> ik weet het gewoon. Oh ja, Mary Had a Little Band. <laughs> Inderdaad die. Eh, met de Birds of a Feather. Inderdaad. Die zocht ik. Dat is wel eventjes alles wat ik eruit heb even rechtzetten. Eh, dan, dan, dan weet ik in ieder geval dat ik dat eh, een beetje gehad heb. Goed, eh, het is nog anderhalve minuut voordat we het weer gaan doen. Maar zover is het nog niet. En eerst eventjes gewoon heel fijn even een, een nummer draaien van Houses. Het gaat wel goed met die band. Ik heb begrepen dat ze hier en daar eh, nogal wat, eh, flink wat EP's aan het eh, verkopen zijn. En wachten is natuurlijk nu op het album. Het EP'tje heb ik vorig jaar ooit nog ergens gekocht. Bij het eindexamenopdracht van een van de bandleden. Hier is Faster. was dat. Inderdaad, het is uh, 2,5 minuten over half 1. En dat betekent dat het eh, ook hoog tijd is eh, geworden voor het... Want als je nou naar buiten kijkt, dan zie je dat het eh, toch heel erg leuk weer is om naar buiten toe te gaan. dus ik zit hier gewoon ja, een beetje binnen te zitten. Maar goed wellicht dat ik straks om twee uur ook zeg van ik ga eens even het zonnetje opzoeken. Vandaag wordt het 11 eh, eh, graden. Er zit hier en daar misschien een klein wolkje voor de zon, maar dat mag geen naam hebben. De wind komt uit het zuidwesten en is windkracht 2. Vannacht eh, gaan de temperaturen naar beneden naar zo'n graad of 2. En morgen overdag lopen de temperaturen weer op naar 12 graden met een zonnetje erbij. En misschien wat wolken voor de zon, maar dat is minimaal. En de wind is windkracht 3 en komt uit het westen. En dan hebben we dinsdag nog. Eh, maandag op dinsdag gaat het eh, de, ja, afkoelen naar zo'n graad of drie. Wind gaat wel draaien naar het noordwesten. Windkracht eh, wordt windkracht 2. En dan wordt dinsdag een iets wat bewolktere dag. de zon is er wel, maar de wolken zijn er ook. En het wordt dan 14 graden. Dus wisselend bewolkt, denk ik. Zo zou het eh, volgens het plaatje op eh, meteopagina.nl moeten zijn. Eh, binnenkort, als het echte lente weer, weer gaat beginnen... dan kun je het weerbericht van onze weergoeroe Lex van de Hoorn ook live gaan horen. En dan weer in hetzelfde programma wat ik al eerder heb aangehaald. Het programma Zaterdag, Zandvoort op zaterdag... met AJ Vos en de heer R. Harms. Dus die zullen daar het patent op hebben wat, eh, wat dat gaat. Lijkt wel zeggen het eh, patent op de zon. Dat was ooit hier ergens, geloof ik, ergens een jingle. Maar goed, dat maakt niet uit. Eh, <laughs> het is uh, zo weer gewoon weer tijd voor wat... voor, ja, voor eigenlijk de goeroe onder de singer-songwriters. Tenminste, en, hij wordt toch door velen als goeroe gezien. En dat heeft zeker te maken met de manier waarop hij zijn liedjes heeft gecomponeerd. Ik heb het over Neil Young en Old Man. thought like you were. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so have lost such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed. Blijf me verrassen, hè, die, uh, die Hadassa, wat dat, wat dat gaat. Ik denk, uh, dit is een hidden track. Ik ga iets eh, draaien van die hidden track, maar voorlopig wordt er helemaal niet op gezongen. Dat gaan we dus nu rap veranderen. We gaan even trackje 4 draaien, want daar wordt wel degelijk op gezongen. Hier is Can We Talk. Nog een keer, maar dan met stem. what we your son born out of sadness. You won't let anyone near you. If they pick red, then you just pick blue. Don't ask for love, cause love hates you. Why go around when you can break right through? It should be clear what's wrong here. You call strength, and I call it fear. I call it fear. I call it fear. You always get, but forget to give a father's son Forgot to live a field filled with no more holes to dig a sky filled with no more dreams to pick. Don't hide from hate, cause hate loves you. Why turn around when you've got nothing to lose? the lies you tell will catch up with you one day. But hey, I guess you've got enough on your mind. Don't worry about the stuff you left behind. No, I'm not mad. No, I'm not broken. I'm just saying things, things left unspoken. It's all unclear. dompel mezelf eventjes onder in eh, de, toch eh, hele aardige muziek die, wat zeg ik, hele leuke muziek die Kees Mayfield eh, maakt. Hij is volgende week te bewonderen in het Patronaatcafé. Dan zal hij daar een optreden geven en wellicht zal hij dit nummer ook ten gehoorde gaan brengen. Chicken Hearted Nest heet het nummer. En ja, hoe zou het toch met Kees zijn gegaan? Nou, het gaat goed. Hij schijnt ook nog wat huiskamerconcerten te doen. Dus zo uh, slecht zou het hem eh, ook niet eh, vergaan, moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. Dus het, het went wel. Dus, dus in dat, dat opzicht hebben we geen echte medelijden met deze Kees Mayfield. Degene die hem in de voorronde van de Grote Prijs van Nederland hem eigenlijk versloeg. En die ook in de finale uiteindelijk terecht kwam in het in, Paradiso. Was deze dame. En zij heet Aisha. En dat nummer dat heet City Life. Yeah. City lights, show me the bright lights. together. Understand, don't wanna stay here forever. I wanna be where the magic happens. Wanna see what's on the other side. It must feel good to be here. Everyone around me acting like a fool just to get where they want to. It must feel good to be here. Everyone around me acting like a fool just to get where they want to. City lights. Show me the bright light. Say. fool just to get where they want to. It feels so good to be here. Everyone around me acting like a fool just to get where they want to. Nou, hola, hola, hola. Dat was helemaal niet de bedoeling dat ik die ging eh, draaien. Ik moet gewoon wel eh, de hitversie versie eh, van dit nummer gaan draaien. Dat is afdwaald van Eefje. Thank you. Gewoon hoe je was, gewoon hoe je was. De stad kwam steeds dichterbij, we zouden eten in een rustig restaurant. En de namen toch ook nog wat uh, Nederlandstalig eh, gedraaid hier eh, bij ZFM Zandvoort in de Boulevard. Terwijl ik potverdorie gewoon eh, ook nog half uh, zit te facebooken tussen de bedrijven door. Ik geloof dat ik met twee mensen in de muziek ook nog tegelijkertijd even het een en ander zit te vertellen over mijn gebeurtenis eerder op deze dag, vlak voor het programma. Eén ervan, eh, daar ben ik mee bezig om die hier naar de, naar de studio te krijgen. En of dat eh, ook gaat lukken is eh, vers 2. En ja, als je gewoon een keertje komt, dat zou wel heel erg leuk zijn. want dat, dat vinden wij altijd heel erg leuk als als mensen in de studio komen. tot aan het nieuws ga ik nog maar eens eventjes een fijn nummer draaien. ja, het zal dan... Oh, weet al wat. Ja, ja, ja. Ik zal even zoeken, maar dan heb ik ook wel wat denk ik in handen. Alleen dat, eh, dat lukt nog niet zo 1, 2, 3. Moet ik even mijn stapel doorkijken hoor. Kom eentje. Zo, dit. Kijk, want ik eh, zie dat het eh, nog maar drie minuten voor, uh, wat is het? Drie minuten voor één. En dat gaan we natuurlijk niet ergens mee vullen met een, met een nummer wat ik ergens halverwege moet afbreken. Dan heb ik altijd mijn goede vriend uit Amsterdam, van Marokkaanse afkomst, maar wel heel erg mooi, een singer-songwriter. Want hij kan dat heel erg goed. Hij heeft de Hilsinger vorig jaar uitgebracht. En ik eh, moet je erbij zeggen, eh, het, het is gewoon, eh, gewoon briljante, briljante muziek, eerlijk gezegd. En ja, ik zit te wachten totdat hij echt met, met gewoon een heel album gaat.